een Klomp met het NOS-journaal. Vandaag 10.000 vluchtelingen het land inkomen Het grootste deel van de vluchtelingen die vanuit Hongarije naar Oostenrijk komen... reist waarschijnlijk direct door naar München. De vluchtelingen die met bussen naar de Oostenrijkse grens zijn gebracht... worden in Oostenrijk per trein vervoerd naar Salzburg en Wenen. Vanuit daar reizen ze verder naar München. Voor wie niet heeft kunnen doorreizen is opvang geregeld. UWV-directeur Tof Tissen wil dat nieuwe klanten weer persoonlijke gesprekken kunnen krijgen met medewerkers. De directeur reageert daarmee op een artikel in de Volkskrant, waarin een werkloze journalist schrijft dat om het UWV een ondoordringbare digitale muur staat. Volgens het UWV zijn er nog geen concrete plannen voor meer persoonlijk contact, maar Tisse gaat binnenkort praten met minister Ascher. De directeur wil onder meer dat werklozen eerder een één-op-één gesprek kunnen krijgen. Nu is er pas een gesprek als iemand vier maanden werkloos is. PvdA-voorzitter Hans Spekman wil de komende jaren graag door als voorzitter van de PvdA. Dat zegt hij in een interview met de Volkskrant. Spekman is sinds 2012 voorzitter van de partij. Als het aan hem ligt gaat zijn partij de komende tijd weer vaker de confrontatie aan met coalitiepartner VVD. Volgens hem hebben beide partijen het land samen door de crisis getrokken. Maar nu gaat het erom of de partij een nieuwe weg kan vinden met de VVD. De KNVB begint in Limburg met nieuwe regels voor de wedstrijden van de jongste voetballers. De F'jes spelen daar vanaf vandaag zonder scheidsrechter en de ouders moeten op minstens 20 meter afstand staan. Ze mogen zich niet met de wedstrijd bemoeien en moeten de eigen beslissingen van de kinderen accepteren. De KNVB reageert daarmee op het gedrag van sommige ouders, die er met hun fanatisme soms voor zorgen dat wedstrijden moeten worden gestaakt. Het weer trekken enkele buien over, maar in de loop van de middag klaart het iets op. Het wordt zo'n 16 graden. Morgen is het opnieuw fris en wisselvallig. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam door uitgelopen werkzaamheden lange file tussen Roelofarensveen en Hoofddorp van 6 kilometer.